Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Op de Indonesische eilanden Bali en Java zijn zeker 23 doden gevallen... door overstromingen en aardverschuivingen. Elf mensen worden nog vermist. De eilanden hebben te maken met veel regen en harde wind. De meeste doden vielen op Java. Daar kwamen 15 mensen om het leven. Sommige van hen waren aan het vissen of zochten een droge plek... toen ze werden meegesleurd door overstromingen. Een man die verdacht wordt van het plegen van een aanslag bij de loodgieter uit Vlaardingen... moet vandaag in de rechtbank verschijnen. Bij die loodgieter gingen heel veel explosieven af, zegt verslaggever Josephine Trehi. Er zijn uiteindelijk 27 aanslagen of pogingen daartoe eh, gepleegd... Eh, eh, op de loodgieter, op zijn huis of op zijn werkplaats. 30 aanhoudingen ook verricht en uiteindelijk ook 9 mensen veroordeeld. Maar de echte reden is dat op de dag van vandaag niet bekend. De loodgieter uit Vlaardingen overleed vorig jaar aan hartproblemen... maar zelfs daarna was er weer een aanslag bij zijn huis. Bij een kinderdagverblijf in Australië is een antisemitische aanslag gepleegd. Het gebouw staat naast een synagoge in Sydney. Er is brand gesticht en er zijn antisemitische leuzen op de muren gekalkt. De laatste tijd zijn er meer aanslagen gepleegd op Joodse gebouwen in Australië. De premier is er klaar mee. Hij heeft de premiers van alle deelstaten met spoed bij elkaar geroepen om het erover te hebben. Inwoners van een huis in de Maanstraat in Hengelo hadden gisteren urenlang een wolf in de tuin. Het dier was onder een afdakje gaan liggen en leek niet van plan om weg te gaan. Hart van Nederland sprak met omwonenden en die vonden het... Spannend. Ik vind het leuk. Ja, dat maak je nooit mee. Ja, goed, ik snap niet dat ze er zo'n heisa van maken. Eh, ze hadden beter de mond kunnen houden en hem gewoon stiekem op kunnen ruimen. Dan was er niks aan de hand geweest. Opruimen? Ja, gewoon... Eh, maar je kunt toch moeilijk zeggen, uh, maak dat beest maar van kant? Nou, ik vind wel meteen opruimen. Dat mag niet, want wolven zijn beschermd. Er werd dus een dierenarts bijgehaald om het dier te verdoven. Dat duurde alleen wel wat langer dan gepland. De arts was naar Hengelo in Overijssel gereden... in plaats van Hengelo in de Achterhoek. En in beide plaatsen is een maanstraat. Het weer nog opnieuw een grijze dag met kans op motregen of wat sneeuw. Let nog even op, want vooral vanochtend kan het glad worden. Vanmiddag loopt de temperatuur wel iets op.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 Althans, wat de titels betreft. Terwijl de dagen korter worden en de wereld zich in een witte laag van sneeuw hult... nodig ik jullie uit om samen te genieten van songs die passen bij deze tijd. A Winter's Tale heeft een bijzondere betekenis gekregen na de dood van Freddie Mercury in 1991. Het wordt vaak gezien als een weerspiegeling van zijn leven en ervaringen. Triple Play. Muziek voor alle seizoenen. Winter Winds van Mumford Sons is een metafoor voor eenzaamheid... aangezien de ik-figuur een meisje aan de haak geslagen heeft... terwijl hij zich eenzaam voelt.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 is geschreven door Ademo. Vanwege de titel wilden de producers van Ademo dat hij het nummer in de winter uit zou brengen. Maar hij luisterde hier niet naar en de single kwam in de zomer van 1963 op de markt. tu ne pas ce soir. la neige, et mon cœur s'habille de noir. soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir. ce soir. Textueel wordt Snowbird gebruikt als metafoor voor vrijheid. Het contrast tussen het onvermogen van de verteller om de plek van zijn, haar verdriet te verlaten en het vermogen van de vogel om zomaar weg te vliegen wordt hier weergegeven. Ook een van mijn eerste singles, Snowflake van Jim Reeves, draaien we.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 Door de muur hoor ik hun stem. Ik ben nooit alleen. fijn. En kijk tv om niet naar bed te gaan. En als het laat wordt, zijn er de buren naast me. Door de muur hoor ik een stem, ben nooit alleen. De telefoon heeft altijd tijd en geeft me het weer. Er is altijd radio. En voor een kwartje spreek ik zelf met God. Dag meneer, bent u daar? Hoort u mij? Leg niet neer. En in de winter extra dekens voor de kou. Wat verwarring zonder jou. Oh, ik ben sterker dan je denkt maar toch nog even zwak wat jou betreft. Ik zag je vriend, hij lijkt me aardig, ach weet ik veel. Dacht eerst nog, het raakt wel uit, maar hij blijft bij je. Het lijkt een vaststaand feit, het ga je goed, ik raak je kwijt. Je hebt een prachtig huis. is net een plaatje, nee, ik woon nog thuis. Ik vind het best alleen. Jij moest toch weten dat ik niet erg bij hen zal moeten wennen aan te leven zonder jou. is alweer even geleden dat de eerste sneeuw viel. Jan de Wilde zingt erover en het past bij de wintertijd, een song van de makkers die ze jaren geleden uitbrachten. Ik werd heel langzaam wakker, ik wreef mijn ogen uit werd heel langzaam wakker. Ik wreef mijn ogen uit. Ik kon het niet geloven. Maar voor de vensterruit viel zacht naar beneden de eerste sneeuw. Mijn mama kwam naar boven. Het is tijd om op te staan mama kom naar boven, kom trek je kleren aan. Mama, lieve mama, kijk eens naar beneden. Ga je met me mee in de eerste sneeuw? Kijk eens naar omhoog en kijk, de lucht is grijs en zit vol vlokken. dat dit kon blijven duren, dat het nooit meer zal stoppen. Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw. Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw. Waar is mijn wollen muts nu? Waar is mijn dikke sjaal? Waar is mijn wollen muts nu? Waar is mijn dikke sjaal? En ergens in de kelder ligt toch nog die slee. Dat moet me duwen door de eerste sneeuw. Kijk eens naar omhoog en kijk, de lucht is grijs en zit vol vlokken wou dat dit kon blijven duren, dat het nooit meer zou stoppen. Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw. Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw. Nu twintig jaren later heb ik geen zin om op te staan nu twintig jaren later Kijk ik weer uit het raam Mijn mama zal niet komen Mijn mama is lang dood Ze ligt al lang beneden In de eerste sneeuw Kijk eens naar omhoog en kijk De lucht is grijs en zit vol vlokken dat dit kon blijven duren, dat het nooit meer zou stoppen. Voel me zo alleen in de eerste sneeuw. Voel zo Is winter tijd. Is winter tijd. Uit de lucht valt de witte beit. Is winter tijd. Is winter tijd. Maakt nou een steen op anders krijg je spijt. Is winter tijd zon is hier vandaag. Het is wintertijd, het is wintertijd. Maar nou een sneeuwpop, want de blijft hij staan. Een witte sneeuwpop met zwarte knopen. Het is net een mens, maar hij kan niet lopen. De lucht is grauw en het wordt al donker in de stad. Witte takjes aan de bomen, wondermooi mooi om van te dromen. De zomerzon, die hebben wij alweer gehad. Het is wintertijd, het is wintertijd, uit de lucht valt de wit Het is wintertijd, het is wintertijd, maar nou een sneeuwpop, anders met je spijt.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 Een arme slee rijdt door de straten, geliefde mensen staan te praten. Gouden sterren staan te stralen in de met mensen, met hun eerste nieuwjaarswensen. De koleman is uit de zorgen met een zucht. Het is wintertijd, het is wintertijd, uit de lucht valt de windafbijt. Het is wintertijd, het is wintertijd, maar nou is geen op, anders krijg je spijt. Het is wintertijd, het is wintertijd zon is, ik ben vandaan, Het is wintertijd, het is tijd. Maar nou een sneeuw op, want dan blijf je staan.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 Ik hoef je niet te zeggen dat ik van je hou. Als je in mijn ogen kijkt, zeg dat genoeg. Moet ik je dan steeds zeggen, schat ik hou. yeah. afternoon is een programma boordevol afwisseling. The snow is snowing. The wind is blowing. But I can weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. Remember a worst December. Just watch those icicles fall. What do I care if icicles fall? I've got my love to keep me warm. Off with my overcoat, off with my gloves. I need no overcoat. I'm burning with love. My heart's on fire fire, so I will weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. Yes, snow is snowing, the wind is blowing, but I can weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. Yes, I can't remember I was December Just watch those icicles fall What do I care if icicles fall? Baby, I've got my love to keep me warm Oh, off with my overcoat Off with my gloves I need no gold. I'm burning with love. My heart's on fire. The flame grows higher. So I will weather the storm. What do I care? How much it may storm? I've got my love to keep me warm. I'm burning with love. Deze song beschrijft het leven van een muzikant die vaak onderweg is en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Vooral als het gaat om het onderhouden van persoonlijke relaties. Colder Weather van de Zac Brown Band. Cold as Ice gaat over een vrouw die materialistisch en egoïstisch is en de zanger waarschuwt haar dat haar gedrag haar ooit zal achtervolgen. She'd take Colorado if he'd take her with him. Closes the door before the winter lets the cold in. And wonders if her love is strong enough to make him stay. She's answered by the taillights shining through the window pane. He said, I wanna see you again But I'm stuck in colder weather Maybe tomorrow will be better Can I call you then? She said, you're a rambling man And you ain't ever gonna change You got a gypsy soul to blame And you were born for leaving at a truck stop diner just outside of Lincoln The night is black as the coffee he was drinking And in the waitress eyes he sees the same old light is shining And thinks of Colorado and the girl he left behind him he said I wanna see you again But I'm stuck in colder weather Maybe tomorrow will be better Can I call you then? She said you're a rambling man And you ain't ever gonna change You got a gypsy soul to blame And you were born for leaving Born Leaving. Well, it's a close my eyes, I see you. No matter where I am, I can smell your perfume through these whispering pines. I'm with your ghost again. It's a shame about the weather, but I know soon we'll be together. And I can't wait till then. I can't wait till Triple play. Triple play. Triple play. Dus hij wil dat ze blijft. Uiteindelijk is het niet duidelijk wat er gebeurt. Bedankt dat jullie met mij zijn meegegaan op deze muzikale ontdekkingstocht door de winterse klanken. Ik hoop dat onze selectie jullie heeft geïnspireerd om te genieten van alles wat dit seizoen te bieden heeft. Gezelligheid, warmte en verbinding met elkaar. Tot volgende week. But baby, it's cold outside. But baby, it's cold outside. Been hoping that you drop in. I'll hold your hands, they're just like ice. Beautiful, what's your hurry? Listen to the fireplace roar. Beautiful, please don't hurry some records on while I pour. Baby, it's bad out there. No cabs to be had out there. Your eyes are like starlight now. I'll take your hat, your hair looks swell. Mind if I move in closer? What's the sense of hurting my pride? Oh, baby, don't hold out. Baby, it's cold outside. baby, it's cold outside. The answer is no. But baby, it's cold outside. The welcome is How lucky that you dropped in. Nice Look out the window at the storm Gosh, your lips look delicious. Waves upon the tropical shore. Gosh, your lips are delicious. Never such a blizzard before. But baby, you'd freeze out there. It's up to your knees out there. I thrill when you touch my hand. How can you do this thing to me? think of my lifelong sorrow. If you got pneumonia and I, I really get over that old doubt, baby, it's cold. Baby, it's cold outside. Triple play. Triple play. Kees de Haan. Triple play. in the morning, love. Oh, how I miss December. The friendship penny opens up to kiss the salty air. I know you're getting ready for the office. I suppose he's still there with you sharing our morning sun. Winter in America is cold, and I just keep growing older. I wish I could have known enough of love to leave love enough alone. I've learned something of love I wish I'd known before you left me. But it's funny how you don't know what you've got until it's gone. And I hope you're getting all the love you've ever wanted. but I wish I was there with you, sharing a morning sun. I waken to the sadness of the rain, and making love to strangers, and wishing I had known of love To leave love enough alone Winter in America is cold And I just keep growing older I wish I could have big love enough alone.